Op Eindhoven Airport is een Nederlands militair toestel geland met evacuees uit Libië aan boord. Het gaat om 32 Nederlanders en 50 buitenlanders die ook weg wilden. De passagiers werden begeleid door mensen van Buitenlandse Zaken en Defensie. De Eindhovense burgemeester Van Gijzel stond op het vliegveld om de mensen te begroeten. Er is ook een chartervliegtuig uit Libië onderweg naar Schiphol met Nederlandse en buitenlandse evacuees. Mogelijk gaat er binnenkort nog een Nederlands toestel naar Libië om mensen op te halen. De opstand in Libië leidt wereldwijd tot een negatieve stemming in de financiële wereld. In New York sloot de Dow Jones-index bijna anderhalf procent lager en de S&P 500 2 procent. Eerder waren ook verliezen op de Europese beurzen. In Amsterdam bleef het verlies van de AIX e beperkt tot een half procent. De olieprijs is gestegen tot het hoogste niveau in 2,5 jaar. Libië is een belangrijke producent en exporteur. In Duitsland is een Nederlander opgepakt voor fraude met geld voor kinderopvang. Met de fraude zou 2,5 miljoen euro zijn gemoeid. De man leidde in Duitsland een gastouderbureau. Samen met een aantal ouders vroeg hij toeslagen voor kinderopvang aan, terwijl hij daar geen recht op had. Het geld werd verdeeld tussen de verdachte en de ouders. Tegen de man liep een Europees opsporingsbevel. Duitsland heeft hem inmiddels uitgeleverd aan Nederland. Chelsea is zo goed als zeker van een plaats bij de laatste acht in de Champions League. De Engelsen wonnen de eerste wedstrijd tegen FC Kopenhagen met 2-0. De Fransman Anelka maakte in de Deense hoofdstad beide doelpunten. De andere wedstrijd tussen Olympique Lyon en Real Madrid eindigde in 1-1. Het weer nog, vannacht enkele opklaringen. Minimumtemperatuur min 1 in Zeeland tot min 7 in het oosten. Overdag bewolkt en in de middag van het westen uit regen of natte sneeuw. In het oosten mogelijk sneeuw.